Kasper Meijer met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op een tentenkamp in het zuiden van de Gazastrook... zijn volgens Hamas zeker 40 Palestijnen om het leven gekomen. Volgens persbureau Reuters zat het kamp vol met Palestijnen... die uit andere delen van de Gazastrook zijn gevlucht. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op een Hamas-commandocentrum. Nederlandse transportbedrijven zijn bezorgd over het besluit van Duitsland... om vanaf volgende week grenscontroles in te voeren. De bedrijven vrezen dat die controles voor veel vertragingen zullen zorgen. Ook buurlanden zijn bezorgd. Oostenrijk zegt het terugsturen van mensen aan de grens niet te zullen accepteren. De Belgische politie heeft nog een man opgepakt voor het stelen van een ambulance. Hij zou achter het stuur van de wagen hebben gezeten... De man van 21 uit Antwerpen stal de ambulance zondag samen met twee anderen... terwijl het medisch personeel eerste hulp aan het verlenen was. Op beelden uit de ambulance is te zien hoe de drie lachend en met de zwaailichten aan wegrijden. Enkele straten verderop lieten ze de wagen weer achter. Het incident zorgde voor veel geschokte reacties in België. En eerder op de dag meldde een van de mannen zichzelf al bij de politie. De Amerikaanse acteur James Earl Jones is overleden. Jones leende zijn onmiskenbare diepe stemgeluid aan vele films en personages... onder wie Darth Vader in de Star Wars films en Mufasa uit The Lion King... Jones' carrière begon in de jaren 50 in het theater. In de jaren 60 brak hij ook door op tv en films. Hij speelde in bijna 200 producties en won alle grote Amerikaanse entertainmentprijzen. James Earl Jones was 93 jaar. Het weer vannacht vrijwel droog. Het koelt af naar een graad of 12. Komende dag start droog, maar in de middag gaat het in het westen en noorden regenen.